Jan van der Putten met het NOS-journaal. Murat Memes van de SP, die in Turkije voor de rechter moet komen... wordt niet langer verdacht van lidmaatschap van een terreurorganisatie. De Turkse aanklager zegt dat er een fout is gemaakt. De aanklacht is aangepast, waarmee de verdenking van lidmaatschap van tafel is... zegt de Turkse advocaat van Memes. Moerat Memes is voorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad van Eindhoven. Hij mocht de afgelopen twee maanden Turkije niet uit. Hij wordt nog wel verdacht van het maken van propaganda voor de PKK... die beschouwd wordt als een terroristische organisatie. Maar de straf die daarop staat is lichter. De rechtszaak in de Turkse stad Antalya is vanmiddag. Het overleg van de Europese leiders in Brussel over de topfuncties in de EU is uitgesteld. Verwacht wordt dat ze rond deze tijd met elkaar om tafel gaan, heeft een woordvoerder van EU-president Tusk gezegd. Het overleg zou eigenlijk om 12 uur al beginnen, maar het werd ruim een half uur uitgesteld omdat er meer vooroverleg nodig was. Blijkbaar was er de Duitse bondskanselier Merkel zei voorafgaand dat iedereen water bij de wijn zal moeten doen. Premier Rutte zei dat hij hoopt dat er vandaag wel overeenstemming komt... en dat iedereen er ook vandaag wil uitkomen. In kantoren van Facebook in de Amerikaanse staat Californië... zijn geen sporen van het zenuwgas sarin aangetroffen. Vier kantoren werden gisteravond uit voorzorg ontruimd... toen er een verdacht pakketje werd gevonden. De brandweer en de FBI hebben onderzoek gedaan en niets gevonden. Met de twee personeelsleden die in aanraking waren gekomen met het pakketje... is niets aan de hand. Facebook controleert standaard alle post die binnenkomt. Het bewuste pakketje kwam tijdens die check naar boven als verdacht. Het weer vandaag wolken en zon. Vooral in de noordelijke helft van het land kan nog wat regen vallen...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 I'm hooked on as candy. Its taste is on my you turn. all the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. people call love. In my life, in my life, in my life, it's love and fun.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 What's going on? When our children can't play, homeless can't eat, there's gotta be a better way. What's going on? When we're politically blind, and can't see the signs of endangered time. What's going on? tell me what's going on in the world today? I'd rather than turn my head away. We got a first world vision to compete to lift our hands in the air and Father Everybody thinks we're wrong. Yeah. Oh, but who are they to judge us? Together we can all be strong.